Eh, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Wat Israël aan het doen is in Gaza komt neer op volkerenmoord, oftewel genocide. Dat zegt een speciale commissie van de VN die daar onderzoek naar doet. Experts zeggen dat Israël Palestijnen wil uitroeien. Mensen worden vermoord en uitgehongerd omdat ze Palestijns zijn. En ook wordt Gaza onleefbaar gemaakt. Dat doet Israël expres, zeggen de experts, en dan is het genocide. Dat is de ergste oorlogsmisdaad die er is. Israël heeft nog niet gereageerd. De regering zei eerder dat de VN-commissie volgens hen bestaat uit jodenhaters... en dat die onbelangrijk is. Voor het eerst is vanochtend een vliegtuig vol Syriërs vanuit Nederland teruggekeerd naar hun thuisland. Sinds de val van het regime van dictator Assad zijn er steeds meer Syriërs die terug willen. Dit jongetje vindt het spannend. Hij gaat ons land wel missen. De mensen en eh, de school, de juffen, ja, allemaal Ik ga missen. Ga ook Nederland missen. Nederland geeft alle Syriërs die vrijwillig teruggaan wat geld mee... om te helpen bij het opbouwen van hun leven daar. De Belastingdienst stuurt bij rechtszaken niet alle stukken naar de rechtbank die nodig zijn. De inspectie zegt tegen de krant Trouw dat de Belastingdienst afgelopen jaren... meer dan 350 keer de rechter onvolledig heeft geïnformeerd. Medewerkers denken zelf te weten welke stukken de rechtbank nodig heeft, zegt de inspectie. De Belastingdienst noemt het inspectierapport onzin. En het is Prinsjesdag, de dag waarop het koffertje wordt overhandigd... en het kabinet bekendmaakt hoe de miljoenen het komende jaar worden verdeeld. Onze verslaggever Irma de Vries vroeg aan jongeren waar zij het geld aan uit zouden willen geven. Steun en humanitaire hulp voor Gaza. Zorgen dat er meer woningen komen en ook voor de nieuwe generatie, want dat is gewoon bijna onmogelijk. Ik denk, heel eerlijk, ehm, het militaire gedeelte nu ook, dat best wel belangrijk wordt. De woningen, misschien ook het minimumloon een beetje omhoog. Eh, ik ben zelf verpleegkundige, dus ik zou ook meer in de zorg stoppen. De btw op luxe producten mag ook wel een beetje omlaag. Eigenlijk bijna alles wat je in de supermarkt kan kopen, wat niet chips, et cetera is, vind ik dat dat allemaal ook wel wat omlaag moet. De dag begint straks met een rit van het koningspaar in de glazen koets... en daarna leest koning Willem-Alexander de troonrede voor. Het weer nog, de dag begint opnieuw onstuimig... met veel wind en vooral in het noorden pittige buien.